Naar verwachting kan het treinverkeer rond 1 uur in de middag worden hervat. Bij de treinbotsing tussen Amsterdam CS en Sloterdijk zijn meer dan 100 gewonden gevallen. Volgens de gemeente Amsterdam zijn er zeker 42 zwaar gewonden. Ongeveer 75 mensen raakten licht gewond. Alle fracties in de Tweede Kamer gaan ervan uit dat er nieuwe verkiezingen komen nu het katshuisoverleg is mislukt. Regeringspartijen VVD en CDA willen ook zonder de steun van de PVV proberen het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3% te krijgen. Maar de kans is klein dat de oppositie daaraan gaat meewerken. PVV-leider Wilders weigerde op het laatste moment in te stemmen met het bezuinigingspakket... omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden en vooral ouderen zouden raken. De Fransen kunnen vandaag naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. In de peilingen heeft François Hollande van de Socialisten een lichte voorsprong op de huidige president Nicolas Sarkozy. Hollande wil verhoging van het minimumloon en belastingverhoging voor grote bedrijven en de rijkste burgers. Sarkozy belooft onder meer dat hij het begrotingstekort zal terugdringen en de immigratie van buiten Europa zal afremmen. In Jemen is een Franse medewerker van het Rode Kruis ontvoerd. Hij was onderweg van de stad Sada in het noordwesten naar Hudaida aan de Rode Zee. Gewapende mannen hielden zijn auto aan en namen de man mee, zijn woordvoerder van het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft nog geen contact gehad met de ontvoerders. Robin Gibb van de Bee Gees is ontwaakt uit zijn coma. Hij zou al kunnen knikken. Bijna twee weken geleden werd de 62-jarige zanger met een longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Londen, waarna hij het bewustzijn verloor. De zanger is al een tijd ziek, hij heeft darm- en leverkanker. Het weer, vanochtend nog enkele buien, maar ook zijn er droge en zonnige momenten. Vanmiddag meer buien bij 12 graden. Dit was het. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB.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 Too easy with the deal, we get insane. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM Ik had het je nog niet gezegd. Paniek om niets, dat vind ik slecht. Maar het wordt onveilig zo onderweg, dus haast je, want we moeten winnen.